om de terugtrekking van buitenlandse troepen mogelijk te maken... Karzai moet een eind maken aan de corruptie en er moet een Afghaanse troepenmacht van 50.000 man klaarstomen. Daarnaast heeft Brown een tijdpad opgesteld dat Karzai moet volgen. Eind april moet hij extra militairen naar de provincie Helmand sturen om te worden opgeleid. Drie maanden later moet er een duidelijk plan liggen voor de training van de Afghaanse politie en het aanpakken van de corruptie binnen het korps. Weer drie maanden later moet Karzai 400 lokale en provinciebestuurders hebben aangesteld. Op een conferentie eind januari in Londen moet de Afghaanse president harde toezeggingen doen, vindt Brown. Volgens analisten heeft Brown nooit eerder zo rechtstreeks eisen gesteld aan Karzai. In Genève is een protest tegen de Wereldhandelsorganisatie WTO uit de hand gelopen. Ruiten van banken en juweliers werden ingegooid en auto's werden in brand gestoken. De politie zette traangas in en schoot met rubberkogels. Veertien betogers en vier plunderaars werden gearresteerd. Volgens de politie is het geweld de schuld van een groep mensen die zich aansluiten bij betogingen om redden te kunnen schoppen. Maandag begint in Genève een driedaagse vergadering van de WTO. De Verenigde Staten, China en andere grote handelslanden proberen afspraken te maken om de economie uit het slop te halen. De demonstranten vinden dat het beleid van de WTO de kloof tussen arm en rijk vergroot. De wetenschapsprijs van het Prinses Beatrix Fonds is dit jaar toegekend aan Parkinson-specialist Heutink. Met het aan de prijs verbonden geldbedrag van een miljoen euro... kan de Amsterdamse hoogleraar verder onderzoek doen naar de ziekte. In Nederland lijden ongeveer 50.000 mensen aan Parkinson. Er is nog geen effectieve therapie. De behandeling van de ziekte richt zich nu vooral op het bestrijden van de symptomen. Dan het weer bewolkt van tijd tot tijd regen en een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind.